toen ze uit het niets werden aangevallen door een groep van negen Nederlanders. Het slachtoffer werd terwijl hij op de grond lag tegen zijn hoofd geschopt. Een van de verdachten is in Spanje opgepakt. De rest is naar Nederland gevlucht. De Spaanse politie heeft Nederland verzocht hen te arresteren. De Maas in Midden- en Noord-Limburg is langzaam aan het zakken. Daardoor kunnen onder meer in Venlo veel geëvacueerde inwoners weer naar huis. Alleen in Bergen, Moken, Middelaar en Gerp is het nog even spannend. Het extreme hoge water wordt daar pas in de loop van morgen minder. Burgemeester van Venlo en voorzitter van de veiligheidsregio Scholten... zei op een persconferentie dat de 15 gemeenten van de regio... door het oog van de naald zijn gekropen. De Deense cartoonist Kurt Westergaard is overleden. Hij werd in 2005 wereldberoemd door een tekening van de profeet Mohammed... met een tulband waarin een bom zat. De cartoon leidde destijds tot een golf van woede onder moslims wereldwijd... en Westergaard werd geregeld met de dood bedreigd. Hij werd daarom continu bewaakt. Westergaard was al enige tijd ziek, hij was 86 jaar. Het publiek kan woensdag afscheid nemen van Peter R. de Vries. Tussen 11 uur s ochtends en 8 uur s avonds kunnen belangstellenden in Theater Carré in Amsterdam langs de baar lopen, meldt RTL Boulevard. Een dag later is er in besloten kring een afscheidsmoment voor familie en dierbaren van de vermoorde misdaadverslaggever en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. Het weer vannacht vanuit het noorden, wolkenvelden. Het koelt langzaam af tot minima rond 14 graden.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 Dat is het uh, album, nieuw album van Lisa Gerrard en Jules Maxwell. Ehm, ja, ik weet er eigenlijk niet zo heel veel van, want het is zo druk met nieuwe albums. Ik heb geen tijd om het allemaal eh, eh, te beluisteren. Wel het nieuwe album van Johannes Lindstad, de gitarist en Bohemian Strings is zijn laatste nieuwe album. En een goede bekende is dat ook eh, van ons, Johannes. Al jarenlang leeft hij eh, aan dit programma. En natuurlijk waarschijnlijk andere eh, nieuwe werkjes. Eens even kijken, wie komen we nog langs? Lisa Hilton met American Impressions. Dat was destijds een, een groot album. En destijds heb ik het over ja, tussen 2010 en 2012. En ik geloof dat ze zelfs nog een award heeft mee eh, gewonnen. Dus dat, eh, dat gaat lekker. Met Lisa en werkt ook heel veel met eh, andere artiesten. Een beetje jazzachtige new age muziek, zullen we maar zeggen. We sluiten af met uh, Inhale Slowly van Tim White en Joe Paulino. En dat zien we niet vaak, dat een album een eigen website krijgt. En dat is dan wel weer grappig. Inhaleslowly.com isolradio.info daar vind je de informatie, eh, de muziek en de playlist. En ik wens je heel veel luisterplezier. from 2002. You're listening to Peaceful Radio. The mountain only calls your name. Bow to the mountain, rise again. The mountain here they call your name. Ooh. Abacuna, hear us call your name. Abakuna as we rise again. Abakuna mountains, feel it. Help us, we For this is the hour we find our strength, we find ourselves, we find our soul, walking every step along the highway, way, yeah. Not always easy, not, not always safe up here. On the mountain tops we face our fear, take another step, we're rising up. This hidden gem and jewel, waiting at the top for your renewal. Would you risk it all for the freedom of being the true you, the true you? The mountain always calls your name mountain rise again. The mountain here they call your name. Ooh, Abacuna hear us call your name. Abacuna as we rise again. Mystic Ocean. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at acousticoceanmusic.com. This is Al Jewer. And I'm Andy Madran. We're happy to be on Peaceful Radio.